Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is aangespannen om vrijgave van de foto's van de dode Osama Bin Laden. Een conservatieve groep eist dat het Pentagon alle beelden vrijgeeft van de actie in Pakistan begin mei. De Amerikaanse regering wil de foto's waarop de in het hoofd geschoten Bin Laden te zien is niet vrijgeven. President Obama zegt dat ze te gruwelijk zijn. Sommige leden van het congres hebben de beelden deze week kunnen bekijken. Ook het Amerikaanse volk heeft recht op alle informatie over de dood van Bin Laden, zegt de conservatieve groep die de rechtszaak heeft aangespannen. De vakbonden binnen de FNV zitten weer op één lijn over de toekomst van het pensioenstelsel. De grootste FNV-bond, Bondgenoten, was bang dat het akkoord dat de vakcentrale vorig jaar sloot met de werkgevers slecht was voor de werknemers. Volgens FNV-voorzitter Jongerius is er nu een tussenoplossing bereikt en kunnen de bonden nu weer als één blok met de werkgevers onderhandelen. Prins Laurent van België mag niet meer in het paleis komen. Zijn vader, koning Albert, is kwaad omdat Laurent, ondanks afspraken, te veel zijn eigen gang gaat. En daarbij de regering en zijn ouders schoffeert. Premier Leterme zegt dat Laurent zijn toelage kwijtraakte als hij zo doorgaat. Een Franse vrouw heeft begin deze week per ongeluk een abortus ondergaan. De 28-jarige vrouw was vier maanden zwanger en ging naar het ziekenhuis in Lille voor een kleine ingreep aan haar baarmoeder. Maar ze werd door een verloskundige in opleiding aangezien voor een andere patiënt, bij wie een overleden foetus moest worden weggehaald. De vrouw kreeg daarom een abortuspil toegediend, waardoor de bevalling op, op gang kwam en zij haar kind verloor. Volgens het ziekenhuis in Lille was de verloskundige in opleiding vergeten te vragen naar de identiteit van de vrouw. Het weer, vannacht is het droog, minima van 11 graden aan zee tot 6 in het binnenland.